Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is nog altijd te druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zorgt nog steeds voor onveilige situaties voor asielzoekers en medewerkers. De inspectie zegt dat het kabinet met oplossingen moet komen... zeker als ze van plan zijn om de spreidingswet te schrappen. Die wet was juist bedoeld om Ter Apel te ontlasten. Volgens de inspectie moeten er meer alternatieve opvangplekken komen... en ook moet de doorstroom van asielzoekers beter. KLM wordt op het matje geroepen door het kabinet. De vliegmaatschappij zou hebben geprobeerd om vliegers weg te kapen bij Defensie. Die zijn opgeleid om helikopters of straalvliegtuigen te besturen. Maar met wat bijscholing kunnen ze ook in de cockpit van een verkeersvliegtuig kruipen. Nou, dat is mooi voor KLM, want daar zitten ze te springen om piloten. Die kiezen vaak voor het geld, zegt verslaggever Nick Wouters. Ja, dat is ook wel bekend in de sector onder piloten. Je weet, bij Defensie verdien je wel minder, maar ja, je, doet, je doet iets voor je land. Maar als je echt eh, het geld wil gaan verdienen, dan moet je naar de commerciële toe. En dan is KLM een optie. Maar als je dan echt het grote geld wil gaan verdienen, dan moet je naar het Midden-Oosten toe. Eh, dan eh, kun je bij Emirates bijvoorbeeld eh, nog meer gaan verdienen. Volgens de staatssecretaris is Defensie de afgelopen jaren ongeveer de helft van zijn vliegers kwijtgeraakt aan commerciële luchtvaartbedrijven. Hij gaat erover in gesprek met KLM loodgieters, timmermannen, servicemonteurs en andere werklieden... nemen nog nauwelijks, nauwelijks klussen aan in de binnenstad van Amsterdam. Dat komt volgens een ondernemersclub door alle drukte in het centrum... gecombineerd met weinig laat- en losplekken en hoge parkeerkosten. Daarom levert het te weinig op, zegt deze loodgieter. De bereikbaarheid, dan moet je wachten. Bij wie ga ik die tijd berekenen? Dat is taart wat mijn taart kost, mijn geld kost. Dat geld kan ik niet aan die klant allemaal gewoon. Eh, ik kan moeilijk zeggen, ik ben anderhalf uur onderweg naar je geweest. Dat moet je betalen. Dat is geen hond die dat doet. Veel bedrijven kiezen liever voor klanten buiten Amsterdam... waar ze sneller kunnen werken zonder die extra kosten. De gemeente Amsterdam gaat op zoek naar een oplossing. En het weer nog, let op als je op pad gaat... want op veel plekken is het nog steeds mistig. Op sommige plaatsen blijft dat ook zo vandaag. Op andere plekken is het gewoon bewolkt en is er kans op motregen...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 kan mijn zaag nou laten liggen, want de week is al doorgezaagd. Welkom terug, eh, luisteraars, bij uur 3 van Duifzaag de Week Door. Met nog meer gezellige muziek en straks weer een lach met cabaret. was de Tijuana Taxi van Herb Albert en zijn Tijuana Brassers. Liep van de week door de Kerkstraat in Zandvoort. Weet u die, de Kerkstraat? Dat straatje wat zo'n beetje omhoog loopt. Hè? Als je van de andere kant afkomt, daar bij het casino vandaan... dan loop je naar beneden. Maar ik liep dus omhoog en er komt een mooie dame Ik, ik, ik, heb, eh, ik heb aan jou gedacht, eh, meisje. Ik heb, eh, I've been thinking about you. Echt gebeurd. Autobiografisch dit, hè? verliefde duif. Ja, dat, dat, zo, liep ik te zingen daar in de kerk. Ik Thinking About You. Veel aan jou gedacht deze week. Dat meisje wat ik tegenkwam in de Kerkstraat in de Zandvoort toen ik omhoog liep. Zij had liever eh, gehad dat ik omlaag was gelopen, maar ik liep omhoog. Het is gewoon echt gebeurd. Het is autobiografisch weer. <laughs> wel allemaal, uh, duif. Uh, eh, sailing is ook mooi. Van Rod Stewart onder andere. Als Toen zin hebt op te zeilen, het is nou rustig weer. een beetje mist op zee, maar het was strakke zee. Dus eh, we kunnen lekker eh, zonder hulp van de KNMRI kunnen we gaan varen. I am sailing home again Cross the sea I am sailing stormy water Stewart, I'm Sailing. Nou, we, we hebben gezamenlijk eventjes de Noordzee afgeschuimd, luisteraars. Altijd leuk om even mee te maken. Eh, wat heb ik voor u in petto? Wat heb ik nou in petto weer? Ik heb wat in petto, maar dan moet ik eens even... Oh, oh wacht, ja, ja, nee, ik weet het alweer. José Feliciano met eh, California Dreaming. All the leaves are brown and the sky is gray. Cause I told him ook wel eens van Californië. Jij ook, Hans? Eh, droom jij wel eens wat eh, van, eh, van Californië? Nou, ik droom er wel, maar ik kom er niet, denk ik. Oh, heb, je, heb je er de centen niet voor of heb je de centen niet ervoor over? Dat kan ook natuurlijk. Dat is, de centen er niet voor over. want? Want? Nou, weet ik niet eigenlijk. Amerika trekt me sowieso niet nee, ja, kijk, om erheen te gaan, bedoel ik. Nou, ik wil je uit de brand helpen. Ja. <laughs> Want het fikt daar wel. Hebben ze brand, hoor? Ja, oh, schei uit, jongen. <laughs> Dat is niet ja, is triest. Triest voor de mensen. allemaal hun huis kwijt. Dat is, steeds meer ramp op de wereld. Ja, ja, ja. 2025 eh, eh, begint niet best, hè? Eh, nee, nee. Maar ervaar je dat nou hier in de studio ook? Vind ook nee, ik vind het altijd gezellig met jou aan. Oh, gezellig? Nou, ja, ja, ja. <laughs> Hebben wij wat met elkaar? Oh. nou, dat niet, hoor. <laughs> ja, dan denken de mensen, wat is er aan de hand? Ja, helemaal niks. <laughs> Ik neem wel mijn tasje mee. ja, hey Hans, wat ga je straks allemaal laten horen? Nou ja, allemaal, dat is een beetje in dezelfde trant wat jij draait eigenlijk. Lekkere muziek, hè? Oh, nou ja, lekker. Gezellige muziek. de gouden oude... ja, eh, gouden oude. Mm, ja, dat is toch... Ja, ik, ja voor onze generatie ja, ja, ja, ja, ja, Maar ook steeds meer jongelui... Uh, eh, want Roy van Buringen, die luisterde mee in Die gaf een, een likeje van eh, lekkere muziek. Is dat zo? Oh, dat ben jij. Wacht even. Dat, dit ben jij. <laughs> ja, dat was ik, hè? Ja, maar Roy die heeft ook gereageerd. En Roy heeft op WhatsApp gereageerd. Even kijken, hoor. Even kijken. Ja, Roy ik zie van Buringen, ja... Een leuk programma. Zit naar je te luisteren, zegt hij. Nou, de, groeten. Ja, hoor. Maar je hoeft niet alleen te blijven zitten. Je mag ook staan. Ja, je, mag, ook komen. Je mag, ook? Ja. Je, mag, je mag zo binnenvallen. Ja hoor. Maar misschien heb je nog Maar niet te hard, hè, waarschijnlijk. <laughs> niet te hard. Want als je wat nieuws hebt te vertellen, dan, eh, dan kun je ook bij Hans eh, zo binnenvallen. Hoor. Altijd. Ja, het is nou natuurlijk een beetje krap aan. Het is eh, tien voor half twaalf, dus ik heb nog een veertig minuten te gaan. En dan, dan gaat de Hans het van me overnemen. Ja, dan wordt het nog gezelliger. Nou. <laughs> het kan haast niet, maar dan wordt het nog ja, ja, ja, ja. Wrijf het me maar weer in. Ja, hoor. is niet te geloven ook met zo'n man. Hè. Wat een man, hè. Well, I woke up this morning. You were on my mind. I said, you were on my mind. So I went to the corner just to ease my pain. I said, just to ease my pain. I got troubles, oh. Oh, I came home again. But I woke up this morning, you were on my mind. You to find Ja, dat, was, eh, dat waren Christian en St. Peters met... Eh, When I woke up this morning, you were on my mind. Uh, het laatste You were on my mind was de titel van het nummer. Deze is ook leuk. You can turn it or leave it. Oftewel, eh, eh zoek het allemaal uit. Eh, de Searchers waren dat. Eh, de volgende is nog een mooier, vind ik zelf. Hoor. De Spics and the Specs, de Bee Gees. Where is the sun that shone on my head? The sun in my life. It is dead. It is dead. play in my streets? And where are the friends I could meet? I could meet. Where are the girls I left far behind? The spits and the spits of the girls. It is the girl that I love. She is gone, she is gone. Spiks en de Spiks. Eh, de Bee waren dat natuurlijk, luisteraars. We gaan weer eventjes eh, genieten van een eh, stukje cabaret. Dit keer Wim Zonneveld en die heeft het over zijn opa. Kijk, dit is een kleedje. Dat maak ik voor Anna. Het wordt een aardigheidje voor een verjaardag. Ja, ik doe er nog wel een royale fles reukwater bij, hoor. Want anders zou het te schamel wezen. Niet dat naar veel eisend is of zo, helemaal niet. Anna is stil en tevreden. Dat merkte ik direct toen ik in het huis kwam, zes jaar terug. Zij zat er al twee jaar in. Mijn vrouw was komen te sterven. En wat doe je dan als man alleen zijnde? Je gaat lopen rommelen. En je komt in een kroeg en dat is niks waard. Ik ben in die kroeg ook nog lid geworden van een hengelvereniging. Maar dat is helemaal waardeloos. Want weet je wat het is? Als je met een Rijksdaalder naar de markt gaat... dan koop je net zoveel vis, dat kun je niet wegtremmen. <laughs> en bij zo'n hengelvereniging kost elk scharretje een daalder. nou, toen ben ik weer opgehouden met rommel en ik ben in het huis gegaan. Rustig, ik hou van rust. En Anna nou ook, dat zag ik direct toen ik in het huis kwam, zes jaar terug. Ik dacht meteen, dat is mijn type. Zo zal Anna bijvoorbeeld ook nooit klagen. En er wordt wat afgekankerd in dat huis hier. Neem nou alleen het eten maar eens. Van de week waren de worteltjes niet goed gaar. Had je ze maar door, horen, leek het de Russische revolutie wel. En de zaalwachter die belde nog naar de keuken en die zei... de wortels staan overeind en de mannen ook. en dan wordt het zomer en dan wil ik een raampje openzetten. En dat mag dan niet, want dat tocht op de kale kopjes. Dan zeg ik wel eens, hey, ben je bang dat je doodgaat? Ach, die kerels worden zagrijnig. Ik ben helemaal niet zagrijnig. Ik ben zeer lustig van aard. En nou ook, dat zag ik direct toen ik in het huis kwam zes jaar terug. Ik dacht meteen, dat is mijn type. En hij nou, houdt ook niet van televisie. Want weet je wat het is? S'avonds na het eten, dan kruipt de hele rottroep in de televisie. En dan vertonen ze altijd eerst een film over een heel ver heet land... met zwarte mensen die verrekken van de honger. En dat laten ze je allemaal zien na het eten. Nee, nou, dat is niks voor mij. Ik ben er veel te zenuwachtig voor. Je kunt er nog eens toch niks aan doen. Als het nou nog eens was zoals bij Open het Dorp... dat je een paar kwartjes in een lucifersdoosje mocht doen... He, dan was je van de show zelf. Maar dit laten ze je alleen maar zien. En dan komt er daarna een knul met een gitaar of een meid met een ukulele. Eh, en die doen dan net alsof er niks aan de hand is in de wereld. Nee, ik ga ver van de televisie afzitten met een kopje thee en een leesboek. Net als bij mevrouw Zaliger. Ik ben 61 jaar getrouwd geweest. Oh, het was een brave vrouw. Ik wil er dan ook niks van zeggen. maar ja, als je zo lang getrouwd bent, dan denk je toch wel eens bij je eigen... Mijn vrouw, ach, mijn vrouw is een mooi boek. Maar ik heb het al uit. Maar toch mis ik mijn vrouw af en toe. Weet je waarin? Ik heb 16 kinderen en 32 kleinkinderen en 47 achterkleinkinderen. Oh, daar kan er eentje bijgekomen wezen onder de laatste. Ik kan het niet meer bijhouden. Maar mijn vrouw was er zeer behendig in. Die zei dan, kom Willem, we gaan vanmiddag naar Henk en Marie... want Jopie is jarig. Jopie is er een van die 47. Maar nou ik alleen ben, kan ik het niet meer onthouden. Ze moeten me waarschuwen. Fijne doen is ze dan ook. Van de week werd er ook nog op getelefoneerd. Ik zeg in het apparaat, hallo... Toen hoor ik aan de andere kant, opa, je spreekt met Monique. Dan denk ik, verrek, wie is dat nou weer? dat bleek dan mijn kleinschoondochter te wezen. Die waarschuwde me voor een verjaardag. Ze doen het allemaal. Ze kopen ook het cadeautje voor opa. Want die rotzooi die ze tegenwoordig in die spelgoedwinkels verkopen... daar kan ik geen chocola van maken. Vroeger gaf je een meid een pop en een jongen een timmerdoos. Maar tegenwoordig moet het allemaal elektriek wezen en herrie maken en geluid geven. Het gaat mij te hoog. Maar het cadeautje, daar zorgen de moeders dan voor. Die geven het me bij de deur in mijn hand. Ja, ik hoef het alleen maar af te geven. Ik weet niet eens wat erin zit. En als ze het openmaken, weet ik het nog niet. Maar mijn vrouw vroeger, mijn vrouw geleidde mij erin. Nou kom ik zo'n kamer binnen vol met naastaten, En die kinderen veranderen ook elk ogenblik. Dan denk ik wel eens, wie is nou Jopie en wie is Jaapie? Ik zal doodvallen als ik het weet. Maar ik heb nou een nieuwe methode bedacht. Ik blijf met mijn pakkie in de deur staan. En degene die dan op me afkomt, is de jarige. Die krijgt dan een handje en een zoentje en dan krijgt hij zijn cadeautje. Maar van de week had ik een verkeerd kereltje te pakken. Die was helemaal niet van mij. Maar hij kwam nou eenmaal het eerst op me af, dus ik geef hem een handje en een zoentje en zijn cadeautje... en verdomde het om het terug te geven. En de echte jarige Haarlem, mijn kleinschoondochter nog aardig kwaad ook. ik ben te oud voor die rotzooi. Maar er is één verjaardag die ik nooit zal vergeten. Dat is de verjaardag van Anna. Morgen. En wat zal ze blij zijn met dit mooie kleutje? I think about my baby, a perfect little lady. I think about a shiny golden hair. I've never been a dreamer, but every time I see her... you can make up in the morning without a single warning. Before I finish yawning, she is there. I think about my baby, a perfect little lady. I think about her shiny golden hair. Oh, oh my little lady. You can make the sun and moon. Silence is Golden. Eh, maar dat eh, hebben ze niet altijd toegepast. Want u hoorde zojuist een eh, wat luidruchtiger liedje. My Little Lady. Ik hou ervan. Hans, jij houdt er ook van? Ja, ja zeker. Ja, Hans houdt er ook Jawel. van. Nou, maar Silence is Golden is ook mooi. Ja, die is ook heel mooi. Ja. Want dat, is, dat zou iedereen ja, dus moeten doen. Dat is Close Harmony, hè? Ja, is Close Harmony. Mooi, joh. Although it ja, hurt deep inside. Oh, oh, u, kunt, u kunt nog naar huis. Laten we het maar niet doen. <laughs> ja, dat is een hele mooie inderdaad. Nou, deze is ook mooi. Dit is uh, Bobby Hub met Sunny. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny. You smiled at me and really sunshine you bouquet Sunny Thank you for the love you brought my way You gave to me You're all and all And now I feel wrong sin, then a run. mensen die me kennen, die zeggen wel eens van... Duif, jij bent niet zo groot, je bent eigenlijk maar een klein mannetje. En, en dat hebben ze nou verraaien, hebben ze dat aan, aan, share, hebben ze dat verraaien. En die hebben er meteen een plaatje van gemaakt. Duif, je bent een little man. Ah, toch wel leuk van Cher dat ze over een Little Man eh, zingt, hè? Kleine duif betekent dat eigenlijk. Bye. Lion Chair, Little Man. Ja, luisteraars, we hebben ook nog uh, schildpadden in huis. En die zijn over het algemeen, eh, die turtles, die binnen over het algemeen binnen ze zeer traag. Maar ze kunnen wel leuk zingen, sommige schildpadden. Helemaal als het gaat om Eleanor. Luister maar. De, de, de turtles met Eleanor.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 doodse stilte. Maar het is ook wel eens leuk, de Sound of Silence. Dat had u onmiddellijk herkend. Dat was Simon de Garfunkel, De Sound of Silence. Nee hoor, ik moest even een plasje doen. En ik, ik was net eventjes te laat weer in de studio. Lafpauze. Eh, ja, dat is een lafaard. Hè? Wat een lafaard. Nou ja, goed, maar in ieder geval, luisteraars, dat was maar een, eh, het waren maar enkele seconden. Dus dat viel allemaal wel mee. Eh, je moet het jezelf ook wat gemakkelijk maken. En dat doen de, de, Walker Brothers ook. Make it easy on yourself. En dan kan me toch nog veel meer vertellen hoor. Maar als je naar de muziek eh, luistert die eh, vanmorgen is voorbijgekomen... en die straks voorbij gaat komen bij Hans Wassenaar...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 Maak het jezelf niet te moeilijk. Vrij vertaald dan, is woensdag de 15e uh, eh, januari alweer. Waaraan zitten we weer op de helft van de maand. Maar we hebben ook de week doorgezaagd. En u luistert naar Duifzaag de week door. En eh, de laatste weeën van, uh, van Duifzaag de week door. We hebben nog een minuutje of zeven te gaan. Dus... Maar in ieder geval, in die zeven minuten kan ik nog wel wat leuke muziek draaien. Ik kan u helpen herinneren aan vrijdag. Want de meeste mensen, als ze de week beginnen, dan hebben ze de vrijdag alweer in gedachten. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday. decline once more. The one nothing else that hoor, om eh, een beetje plezier te maken in de stad. Helemaal als vrijdag is, want dan kun je eh, uitslapen op zaterdag natuurlijk. Tenzij je in de winkel werkt of eh, in het ziekenhuis, ja, dan moet je werken. Als je dienst hebt tenminste. Dus je kan er nog onderuit.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 Eh, de uh, Days of Pearly Spencer. Spencer was het. Nou, dat, eh, ik, ik, moet eruit met een eh, instrumentaaltje dan maar. En een kort liedje. want in de jaren 60 werden er überhaupt veel korte liedjes gemaakt. Dit zijn de Shadows met Geronimo. Dank je allemaal voor het luisteren. Ik vond het weer heel gezellig met jullie allemaal. En u, ik hoop u ook met mij. En geniet straks van eh, Hans. Die gaat ook eh, eh, het lekkere repertoire voortzetten. Daar ben ik heel blij mee. Dus tot volgende week maar weer. Hè, met tussen app en vloed op de dinsdag. En duifzaag de week door op de woensdag. Tot dan. Hoi hoi. fade Heel langzaam sterft de muziek weg, maar eh, ZFM zelfsport sterft niet.